Hij denkt dat de PVV, VVD, NSC en BBB met elkaar in gesprek moeten. Plasterk heeft een manifest meegestuurd waarin staat dat alle partijen zich aan de grondwet en de grondrechten moeten houden. Verslaggever Rob Bolsjes in Den Haag vertelt wat dat manifest betekent. Ja, dat er wel een wil is tussen die partijen om eruit te komen, om te gaan praten. Ze zijn samen goed voor 88 zetels. Ze zien ook wel dat ze qua inhoud in de buurt van elkaar zitten. En zelfs als ze op de inhoud elkaar weten te naderen... Ja, dan daarna moet er nog over de vorm gesproken worden. Maar dat zal dan pas na februari zijn. De Russische oppositieleider Navalny is weggehaald uit de strafkolonie waar hij zat. Dat heeft zijn advocaat gehoord van gevangenispersoneel. Waar Navalny nu zit is onduidelijk. Mogelijk is hij overgebracht naar een andere strafkolonie met een zwaarder regime. Een man krijgt 12 jaar cel voor het doodschieten van een dj uit Rotterdam. Siki Martina werd vorig jaar zomer neergeschoten bij een metrostation... in een vuurgevecht over een misgelopen wapendeal. Een neef van Siki Martina moet 3,5 jaar zitten omdat hij terugschoot. De achterstand bij de IND blijft maar groeien. Dat is de club die oordeelt of asielzoekers in Nederland mogen blijven... of terug moeten naar het land van herkomst. het aantal zaken waar de IND nog over moet beslissen... is opgelopen tot ruim 70.000. Niet eerder waren het er zoveel. En daardoor moeten asielzoekers heel lang wachten... tot ze weten waar ze aan toe zijn, vertelt deze advocaat. Mensen verkeren langer in onzekerheid. Eh, mensen zijn eh, gescheiden van hun eh, familieleden in de tussentijd... Ehm, daarnaast kunnen ze niet starten met het integreren in de Nederlandse samenleving. En ik zie ook veel eh, oplopende mentale klachten. De achterstand van de IND komt vooral door personeelsgebrek... en is een belangrijke oorzaak van de tekorten in de asielopvang. Het weer nog. Vanavond en vannacht kan nog een enkele bui vallen. Maar meestal is het droog. Morgen eerst droog, maar in de middag vanuit het zuidwesten regen... bij 7 tot 10 graden.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 Ja, ze zijn ook op YouTube tegenwoordig weer te vinden. Niet op televisie vanavond. Ja, Albert Gelder, je hebt het goed. Want vanavond is er ook een raadsvergadering en voor die mensen die denken van... hé, hey, ik heb een... Eh, hoe zit dat dan nou met die raadsvergadering? Is dat dan niet op de radio? Nee, dat is, niet op de, eh, dat is niet op de radio, want daar zijn wij. Maar wel op de televisie. Kanaal 1367 op je digitale tuner van KPN. En als je ook een digitale tuner hebt, maar je hebt dan Ziggo... is het kanaaltje 40. Duidelijk? Duidelijk. Ja, duidelijker kan het niet zijn. Um, ehm, Hoefs, eh, daar begonnen we mee met So Many Questions... En our distinguished guest for the third time is Dusty Stray. Welcome in our show. Thank you so much. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, we kunnen het een mengelmoesje van Nederlands en, en Engels eh, doen. Want eh, Jonathan is ook een beetje de Nederlandse taal eh, enigszins machtig. Maar ik vind het altijd wel leuk om dan tussendoor ook even een beetje mijn Engels een beetje te testen. Want ja, ik heb van de week, <laughs> vorige week een collega gehoord. Die probeerde dat ook. Maar die zat toch een beetje te, te, te zoeken naar de juiste woorden. Maar goed, eh, dit, dit scheelt natuurlijk ook. Eh, want hoe lang woon je in Nederland alweer? Ja, heel lang. Eh, ja. Bijna, ja, ongeveer 20 jaar al. zie je, dat bedoel ik. en daartussendoor ben je ook nog al, al eens een keer eerder geweest tot twee keer toe al. Want het is eh, voor jou geen onbekend terrein eh, inmiddels. Precies, ja, ja, Maar ik weet alleen even niet wanneer. Ik denk eh, een jaar of zes geleden denk ik zo'n beetje. De laatste keer was, ja... 2017 denk ik geweest. 18, 18, Ja, 18. Ja. ja, maar weet je wat? Die, die stoel, die, stoel, gitaarstoel vind ik zo leuk... dat ik heb eentje gekocht daarna. Oh ja! <laughs> <laughs> Echt waar. Is dat, is dat blijven hangen dan ja, ja, Ja, Ik dacht, oh, dat is wel handig. ja. alles. Ja, ja, want eh, de vorige keer zat je er ook op. Toen zei je van, ah, dat is best wel een lekkere stoel om op te zitten, denk ik. ja. maar we dus hebben, ja, we hebben gesprekstof eh, genoeg natuurlijk. Want eh, je hebt een, sinds vorige week weer een nieuw album uitgebracht. ja, bijna één week is het, al Ja, het is bijna een week uit alweer. Want ja, het was 1 december klok, klok, klokslag. Um, ehm, want eh, hoeveelste album is dat dan? Want ik hou de, eh, ja, ik hou het niet helemaal eh, Nummer 6. Nummer 6. Ja, ja want ik heb me ook begrepen dat een van je albums... die werd ook nog goed ontvangen door bijvoorbeeld de Volkskrant. Kan ik me herinneren. Ja, allereerst. maar ook de de vierde ook. Eh, vier, vier, ster, <laughs> vier, sterren. Vier sterren, hè? Vier sterren voor de eerste, de, de vierde en ook die. Hè? die, ja. Oh, op 1 december. Die, eh, die we nu hebben uit... Eh, ja, ja, ja dat is ook... vier sterren zo in de Volkskrant. Ongelooflijk. Ik was wakker en ik, ik ging naar beneden. Wij, wij krijgen wel de Volkskrant. En ik dacht, oh dat zou heel leuk zijn, maar nee, dat kan niet. Of zo. En dan, ik, ik heb het opengemaakt en... Oh <laughs> God, kreeg, je, kreeg je een hartstilstand ja, ervan? echt ongelooflijk nou, eh, begin. Eh, wie was deze Doerak die dat deed? Uh, de, de, de snowdaard die dat, die dat vier sterren... Was dat Menno Pot? Jazeker. Ja, dat dacht ik al. dus ik denk, dat kan er maar één zijn, denk ik. Uh, in dat, uh, Menno Pot voor president. Ja, nou, ja goed. Nou, maar Menno heeft er, heeft er zeer veel kijk op. Ik heb of wat, even wat stukken af zitten luisteren. Eh, het is een beetje wereld, world music, zo'n beetje. Eh, oh, je hebt bij alle windstreken heb je, heb wel wat eh, erin zitten, vind ik eerlijk gezegd hoor. Oh, leuk. Ja, ik, ah. heb, ja, ik denk, ja, misschien denk jij aan, ja, er is wel één liedje met... List. Ik speel, oh, List? Oké. ja, ja dat, is, dat, dat, dat is eigenlijk voor mij, maar ik heb net ook wat dingen gehoord. En ik denk, nou, dit is, dit is toch wel... er, zitten, er zitten wel wat invloeden uit de muzikale keuken uit al, bijna alle werelddelen heb ik wel eens een beetje het idee. Oké, ja, Maar dat is mijn, uh, mijn, nee, eh, mijn blik. Ik, zet te denken, alleen, ja, ik, ik speel eh, hoe, hoe heet het in het Nederlands? Oud, in het Engels oud, de eh, eh, Arabische instrument. Ja, ja, ah, ja dat zei je. dat, dat, dat, dat, probeer ik te spelen. Ja. ja George Harrison heeft ooit de, eh, de sitar gebruikt, hè? Ja, ja, ja. Zeker. He used de, sitar. Ja, ik, ik nog niet, nee. <laughs> maar uh, vind je te ver gaan als jij je officieert met George Harrison? Dat zou wel een beetje te... <laughs> <laughs> ja. Well, wat... Ja. Honor, honor. Ja. Ehm, maar goed, eh, dat is het album eh, tot dusver. Eh, Fireplace. Ehm, maar beschrijf hem eens. wat, wat is daar zo kenmerkend aan het album Fireplace? Ehm, ja, voor, voor mij... ik, heb, ik heb voor het eerst met een nieuwe producer gewerkt. En, mhm. en hij, is meer, hij komt uit die elektronische muzieksfeer, zeg maar. Ja. En, en hij had, zeg maar alles, eh, soort, soort decoraties eh, met, met eh, geluidjes, heel raar dingen. Dus dat, dat, dingen dat, dat ik zou nooit doen zelf, maar ja, hm? hij deed het. En soms was het een soort grap. Hij zei, ja, dat vind je niet leuk. Een soort acid music ding. Of zo. En ik denk, nee, dat, dat klinkt heel goed. Ja, ja, heel ja. leuk. Ja, Hou je er ook een beetje van? Dat, dat er ook van die aparte dingen in, in je muziek te verwerken? altijd. Ik probeer altijd iets ja, af en toe apart te, te, te we hebben op elke album iets een beetje ver van wat ik normaal doe met mijn gitaar. Vanavond, ik, ik zit met mijn gitaar. Ja, al met je natuurlijk. Vanavond hoor je niet zoveel. Misschien één ding, dingetje met een oude drum, drum eh, machine eh, beat. Maar dat is het, ja. Dat is het eh, dan wel. Dus it's back to the roots tonight. Back ja. Neem je dan toch ook mee waar je vandaan komt? Want je komt volgens mij uit Austin, Texas, had ik begrepen. Ja, ja, eh, neem je dat dan toch mee eh, in je muziekuiting? uiting? ja, zeker. Ik, ja. ik, eh, ja, ik, ehm, ik, ja, ik, ik, ik, ik heb <laughs> altijd een soort, dit soort style, folky-style gitaar gespeeld. Zeg ja. maar. En, en, en ah, songwriter-achtig dingen. Ja, ik denk dat misschien komt uit mijn ja, het feit dat ik in Texas <laughs> ben geboren, ik weet Nee, nee, ik was niet geboren in Texas. Ik was in Taiwan geboren. Hè? Taiwan, ja. ja, maar je bent wel, op, volgens mij wel opgegroeid <laughs> ja, ja. Maar, ehm, ja, want, want eh, ja, nou, je zegt het al. Eh, je neemt natuurlijk wel wat mee. Maar ehm, je, woont nu al een eh, lange tijd in Nederland. Ehm, kom je nog wel eens in Amerika? ja, ja, ja. ik probeer één keer elke jaar of twee jaar of zo maar de, de coronatijd eh, was, dat was het. <laughs> lukte nee. nee, nee, nee, nee. maar ja, ik, mijn ouders wonen daar. Eh, ik heb twee zusters en eh, vrienden in Dallas en Austin. En ja, ik moet af en toe daar naartoe. Ja, ja. Nou, dus het, het is toch wel even af en toe eventjes, als de tijd het toelaat, even terug naar Amerika gaan. Ehm, goed, we gaan eh, straks natuurlijk veel meer nog eh, van je horen. Want eh, ja, we hebben je natuurlijk hier niet voor niks. <laughs> Dus zes nummers, mensen, dat gaat hij vanavond laten horen. Dus zo dadelijk al gaan, gaan, we het eerste blokje van twee doen. zover is het nog niet, maar we gaan eerst even gepast verder. Want na het dak eraf te hebben gespeeld door de firma Hoefs... is het nu tijd voor iets schappelijkere muziek. Zij ehm, komt 4 januari hier naar deze studio. Ik heb het over Melanie Ryan. En dat is Country. Everything I Need Is Here. presents waiting on the floor. That is when you know another year's gone by. Christmas morning is rolling around. Our warm feet touch the stone cold ground as we look outside. The world's covered in white. by was a bad met eh, The Past. En dat eh, komt van de EP Drama King. Want eh, dat is de EP die hij heeft uitgebracht. Vorige week hadden we hem in de uitzending. het is zover, want hij zit er klaar voor. Dusty Stray, voor de derde keer in de, de studio. Maar deze keer heeft dat natuurlijk allemaal met een aanleiding te maken. Want sinds afgelopen vrijdag, want de week is nog niet voorbij. En het is nog een kakelvers album... Fireplace. En daar gaat hij een aantal nummers van laten horen in een uh, andere jasje natuurlijk. De akoestische versie, zoals je dat van ons bekend bent. En we beginnen met de eerste en dat is Anyone. Anymore, Yeah. Anymore. <laughs> Anymore. birds are flying south. There's a stale taste in my mouth. Something's going on with me. And I knew you could do with some honesty. I don't think I wanna be with you. think I wanna be with you. wanna be with you. that I couldn't think of anything better than to say goodbye in a letter. I don't think I wanna be with you. I don't think I wanna be with you. I don't think I wanna be with you. Anymore. Dat, eh, we gaan nu iets eh, heel, heel spannends eh, krijgen. Want Jonathan heeft iets meegenomen. En dat is het instrument wat hoort bij het tweede nummer. En dat is ook een single die van het album terug te vinden is. Van het album Fireplace. Ik zeg het nog maar even mensen. En dat nummer dat heet List. least of all the little things I missed about you. Oh, I never finished it. I made a list of all the places that we kissed around the world. Almost every continent, I made a list of every imperfection in your face. How I love that face. God, I miss that face. ways I could have saved our relationship. It made me think a bit. I made a list of all the times I could have been better to you. It wasn't very hard to do. I made a list of all the lists I made about you. And it goes. And it goes. beetje abrupt einde. Maar dat eh, is eh, wel leuk eh, met dit soort dingen. Want de uitvoering is anders. Maar het drumwerkje, het elektronische drumapparaat, was een uitkomst. Want degene die het album kennen, weten dat daar inderdaad dat stukje elektronica bij dit nummer in verwerkt zit. dat is even vooralsnog de eerste twee. Straks over na een minuut of 15 zo'n beetje komt het eh, tweede gedeelte. En dan komt er zelfs na er nog een derde gedeelte. Ja, het, eh, je hoort het goed. Eh, er zijn vanavond zes nummers die hier voorbij gaan komen. Eerst een dame die we hier hebben gehad. niet zo lang geleden, volgens mij afgelopen maand. In de maand... nee, in de maand oktober zelfs. Die is alweer een tijdje terug. Ehm, Joyce Martens en het nummer dat heet Winter. our life comes to its end It starts to snow, the flakes keep falling My solid ground slowly fades away And I still feel like in the middle of my spring And I don't know if I am ready yet For things to change I don't know if I am ready yet Eh, dat heeft nogal een beetje kuren. Dus je moet er af en toe een map op geven. Omdat eh, anders eh, het uh, op... Nu doet hij het weer. <laughs> Twee kanalen niet te horen is. nou, ik hoop dat het een beetje goed overkomt. Dit is het laatste woord. En achter het laatste woord zit David Bogaars. Ehm, en deze man heeft al het nodige achter de rug wat, uh, wat dat gaat. Het lid Jonge Roker, dat is eigenlijk een beetje eh, de gevoelswereld van de Jonge Roker. Het is eh, het laatste woord uh, die dat uitbracht. morgen gaat die, wordt hij echt uitgebracht. Wij mogen hem vanavond al laten horen. Een outsider die staat op de rand van het feest. De song is geschreven in romantische stijl... omdat de gevoelswereld van de Jonge Roker centraal staat... en deze doorvoeld wordt getoond. Een handelsmerk van het lied is wederom de liedtekst. Deze is heel beeldend. De longen van de roker worden bijvoorbeeld melancholischer. En Jonge Roker is een lied met heel veel sfeer. Daar zijn er een aantal mensen die hier ook eh, in deze studio zijn geweest. Wat te denken van Borka Balog. Die hebben we hier een aantal jaren geleden ook in de studio eh, gehad. Maar ook Thomas Du Gardijn. En eh, dat is een van de, de, leden van de Zweefclub. En die hebben we begin van dit jaar ook hier in de studio gehad. dus helemaal onbekend zijn de mensen die mee hebben gedaan aan dit werk van het laatste woord niet. En de akoestische gitaren worden ingevuld door Diederik van Rijswijk. met een E. Eh, morgen dus eh, is die eh, te vinden op de streamingsplatformen. Want daar is het een en ander te vinden van deze laatste woord. Van de week kregen wij ineens een... tenminste, ik kreeg ineens een berichtje... zag ik voorbij komen met Lisetta Viva. Hier ook geweest is, vorig jaar zelfs nog. en Lisette die stond daar op de foto met een nou toch wel een echte pop-icoon, namelijk Nick Cave. En daarom vond ik het alweer gepast om weer iets eh, te laten horen van Lisette. Van haar EP die vorig jaar is eh, verschenen. Overdressed Unprepared. Prepared van Lisette Aviva. Het eh, is tien over half negen precies. Jazeker. Dus uh, eh, dat dus komt mooi uit. Want dan hebben we het eh, tweede blok van Dusty Stray. Waar we nu naar gaan luisteren. Want alles gaat natuurlijk om het uh, Kakelverse album. Wat sinds bijna een week uit is. Fireplace. En dat is heel toevallig. Want we gaan nu ook luisteren naar het titelnummer Fireplace. It didn't take you long to grow out of me. I've always been slower and miss opportunity. Go getters go and get just what they desire. Losers sit around alone, staring at the fire. getting younger. This time just rushes on. I go to bed too late and wake before the dawn. When I shared a bed with you, I didn't have a care. Now I'm hopelessly messed up. I see you everywhere. fireplace. In an ember, I see your face disappearing after the flame. I'll never be the same. En dat een, een, nummer als Fireplace het eh, in dit gedeelte van het jaar heel erg goed doet. Dat blijkt wel, want eh, het is het, eh, het tijd van het jaar om bij de haard te zitten. En gewoon een aantal overpeinzingen te doen. Ehm, er staat natuurlijk nog meer op, op dat album. van, van deze Dusty Stray. En we hebben nog één. En dat is ook een track van dat album. En dat nummer dat heet Happiness Strikes. Happiness strikes at the strangest time. Met me at my smiling snake Forgiving all the mistakes I made Saying everything that can break can mend Happiness strikes at strangest time Put my mind when I thought I was gonna drown. It brought me back up on high ground. Now I can see for miles around possibilities. Slow sand of sadness had me sinking for so long so much weaker than and now I'm growing strong. Happiness strikes at strangest time. I feel my heart start healing. I didn't want you out of my life, but I must admit that I'm doing just fine. Back in touch with such a loving feeling. dat was eh, deel 2. Er komt zo direct eh, in het eh, volgende gedeelte van deze Alternative FM natuurlijk nog een deel 3. Want er worden er zes vanavond gespeeld. Maar het is ook tijd voor de echte singleversie van Oxblood. Ja, die hebben we een tijdje terug nog telefonisch aan de, tele, ja, telefonisch aan de telefoon gehad. Ja, leuke, leuke alliteratie, maar er klopt geen bal van in het Nederlands. toen hadden we de demo-versie. Nu hebben we de echte single-versie te pakken. Want eh, die heeft deze week uitgebracht. Deze Joy Burgers, eh, die de grote motor is van Oxblot. Winnares van de popprijs Amstel en Meerlanden. En dat nummer dat heet, en dat is heel mooi, namelijk Moonlight Train. Nieuwland, oftewel Nieuwland met eh, No One. En daarvoor hoorde je de, de singleversie van Axblad. Ehm, we gaan nog eventjes eh, door, want deze mensen hadden we ook in de studio. En dat is Fuis. It's Every time I scream at you Even though you know you start screaming at me too. Tell me you wait for. dus een, uh, een akoestisch versie van deze Tell Me You'll Wait. Want een paar weken geleden waren ze hier te gast. Drie mensen sterk. Vuis was dit. Het nummer dat heet, eh, zoals gezegd, Tell Me You'll Wait. We hebben er nog eh, één en dat is van Francis Alban Blake. Beter bekend de, ja, als Frans de Blaak. En het nummer wat je gaat horen tot aan het nieuws van 9 uur is Me and My Name.